Raymond Seré met het NOS-journaal. Een van de twee piloten van het verongelukte vliegtuig van Germanwings... was tijdens de crash buitengesloten. Hij kon de cockpit niet in. Volgens diverse media blijkt uit opnames van de cockpit... dat hij vlak voor het neerstorten op de deur bonste... maar dat er geen antwoord kwam. Hij zou daarna hebben geprobeerd de deur te forceren. Lufthansa kan het bericht niet bevestigen. Saudi-Arabië heeft met behulp van negen bondgenoten luchtaanvallen uitgevoerd op Houthi-doelen in Jemen. Vooral de hoofdstad Sanaa is getroffen. De landen, waaronder verschillende golfstaten, worden gesteund door Amerika. De jemenitische president Hadi vroeg eerder deze week internationale steun om de opmars van de rebellen te, in Jemen te stoppen. Ook de Iraakse stad die kritisch gebombardeerd door Amerikaanse en andere westerse vliegtuigen om IS te verdrijven uit de stad. Meerdere vliegtuigen van de internationale coalitie hebben gisteravond bommen geworpen op doelen van islamitische staat. Bij een explosie op de redactie van een Turks tijdschrift in Istanbul is een dode gevallen. Er zijn drie gewonden. Mogelijk was het een bomaanslag. Het magazine wordt uitgegeven door sympathisanten van de islamitische terreurgroep Ibda C. Die was verantwoordelijk voor bomaanslagen op Joodse en Britse doelen in 2003. daarbij kwamen destijds 57 mensen om het leven. In Vietnam zijn 14 bouwvakkers omgekomen toen een steiger instortte. Zeker 28 mensen raakten bij dat ongeluk gewond. Velen van hen ernstig. De stalen stijger van zo'n 20 meter hoog stortte in op een bouwplaats in de havenstad van Wong Ang in het midden van het land. Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. De speurtocht naar de Nederlandse toerist Ken Bogers, die in Nieuw-Zeeland wordt vermist, zal binnen afzienbare tijd worden afgeschaald. De politie heeft het hele gebied uitgekampt en nog altijd geen spoor van de Brabander gevonden. De afgelopen dag kamden vier speurteams het gebied uit. Het is inmiddels avond in Nieuw-Zeeland. Een marineschip werd ingezet om de kust en verschillende grotten te onderzoeken. dan het weer. Het is rond het vriespunt, kan mistig zijn. Vanochtend eerst zon, later meer bewolking en vanmiddag regen. Stevige zuidwestelijke wind wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 8 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort bij Spijkenisse 8 kilometer. En 57 Brouwersdam richting Rotterdam voor de A15 6 kilometer.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM Hey Bruno. Say, what's up, fellas? out down here with us under the boardwalk. man, I got my down. Oh, when the sun beats down and melts the tar up on the And the streets get so hot, you wish your tired feet were From the sand you hear the happy sounds of a garret.